4 uur. Maasgeurs met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld stromen reacties binnen op het overlijden van Prince. Tijdgenoot Madonna is er kapot van. Volgens haar was Prince een visionair, iemand die de wereld heeft veranderd. Stonezanger Mick Jagger noemt hem uniek en revolutionair. President Obama prees de popartiest op Facebook. Hij noemde hem het creatieve icoon dat alles kon... Prince werd gisteren levenloos gevonden in zijn studiocomplex. Hij was 57 jaar. Het Openbaar Ministerie legt Jasmin M. het doden van een van haar drie baby's ten laste. Van de andere twee kan het OM niet vaststellen of ze dood zijn geboren of na een geboorte zijn overleden. Dat meldt de regionale omroep NH. In 2014 en 2015 werden drie babytjes doodgevonden in Alkmaar en Heruwaard. Jasmine M. wordt vervolgd voor doodslag op haar ene baby en voor het verbergen van alle drie de kinderen. Ze moet volgende week voor de rechter verschijnen. De Indonesische president Joko Widodo is aangekomen in Nederland voor een bezoek. Het is de tweede keer sinds de Indonesische onafhankelijkheid van Nederland dat een Indonesische president hier naartoe komt. Widodo heeft vandaag ontmoetingen met premier Rutte en met koning Willem-Alexander. Samen met minister Schultz bezoekt hij de Tweede Maasvlakte in Rotterdam. Het dodental van de explosie in een petrochemische fabriek in Mexico is opgelopen naar 13. Waarschijnlijk worden dat er meer omdat er nog 18 vermisten zijn. Afgelopen woensdag ontplofte op het terrein een installatie, waarschijnlijk door een lek. Bij het ongeluk raakten 136 fabrieksmedewerkers gewond. 24 van hen liggen nog in het ziekenhuis. Het weer af en toe, overdag af en toe zon, maar ook veel bewolking.